Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is een zooitje op sommige wegen. Door gladheid zijn op veel plaatsen ongelukken gebeurd. Aan het begin van de nacht al in Zeeland en vanmorgen onder meer op de A12 bij Utrecht. Daar knalden 10 auto's op elkaar. Ook in Rijswijk in Gelderland is een flinke ravage ontstaan. Twee vrachtwagens, twee auto's en een busje met glasplaten zijn daar op elkaar geknald. Er zijn volgens Omroep Gelderland gewonden gevallen, maar hoeveel is nog onduidelijk. In bijna het hele land geldt code geel, alleen niet in Zuid-Holland, Zeeland en op de Wadden. Twee scholen in Zeist zeggen tegen hun leerlingen dat ze voorlopig niet alleen moeten fietsen. Vorige week woensdag werd een brugklasleerling onderweg naar huis bedreigd door twee jongens met een mes. En ook een hockeyclub in Beeldhoven roept de leden op om niet alleen te fietsen nadat een jeugdlid was bedreigd. Deze tieners zeggen tegen RTV Utrecht dat ze zijn geschrokken. Je hebt niet per se angst ervoor of zo, maar ja, het is niet fijn gevoel, zeg maar. Ik fiets nooit echt alleen. En ook gewoon in het donker zorg ik zeker dat ik gewoon met vriendinnen fiets. Je ben niet echt bang dat er zoiets zal gebeuren nee. of zo? Nee, waarom niet? Nou ja, ik denk als je, zo, als je er altijd bang voor bent, dan ja, dat is ook niet echt leuk leven. Dus. De hockeyclub praat met de gemeente over betere straatverlichting op de fietsroute naar de velden. Oekraïne heeft voor het eerst Britse raketten afgevuurd op militaire doelen diep in Rusland. Dat zeggen Britse media. Het land laat er geen gras over groeien. De toestemming om die Storm Shadow raketten te mogen gebruiken in Rusland is er pas net, zegt correspondent Arjen van der Horst. Al wil de Britse regering daar niks over zeggen. Wat meespeelt zijn mogelijk represailles van Rusland, zoals ja, cyberaanval of misschien zelfs bom- en moordaanslagen op Britse bodem. De Britse regering wil de Russen niet onnodig provoceren met uitgebreide verklaringen over het gebruik van Britse raketten op Russisch grondgebied. En dat zou dus ook die terughoudendheid verklaren. We weten dan nog niet of die raketten hun doel hebben geraakt. Het weer nog in het noorden buien met hagel en natte sneeuw. In de zuidelijke helft is het vaker droog... en zijn er ook opklaringen met zon bij max 3 tot 6 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op best wel veel plekken nog. Er komt ook nog steeds winterse neerslag voor in de regio, dus wees alert wanneer de weg op gaat. Op de A1 langzaam rijden vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Baarn en Diemen 27 kilometer. Vertraging is 40 minuten. Ook op de A2 nog een lange file van Utrecht naar Amsterdam. Voor knooppunt Amstel 15 kilometer. File begint bij Breukelen. Je bent 35 minuten lang onderweg. Ook op de A4 nog steeds langzaam rijden vanuit Den Haag naar Amsterdam.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 The opera, the opera. unbelievable unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. unbelievable. have the best of life. With all this I'll give you. Uh, pure love that gold can't buy. If you take a chance, I'll be worth the chance.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 scar. Oh, tell me who. you take? And do you feel this way? Angel, isn't it a fine time? Love is here today, just a kiss away. Angel, can you see the morning dawn on you today? Do you feel this way? Angel Isn't it a bright time? Love is here to stay Just a kiss away Angel Can you see the sunshine? All you to do you feel this way? is just a kiss away Love is just a kiss away Love is just a kiss away Het ritme, ritme.